Ze willen pas weggaan als president Mubarak opstapt. Het regime heeft democratische hervormingen beloofd, maar voor de demonstranten is dat niet genoeg. De volksopstand in Egypte tegen Mubarak moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen... met een betoging van een miljoen mensen in Cairo. Het leger zegt er gisteren toe dat er niet zal worden ingegrepen... als betogers vreedzaam hun mening uiten. Nederlandse reisorganisaties hebben tot nu toe zo'n 2700 vakantiegangers uit Egypte teruggehaald. Waarschijnlijk zijn morgenochtend alle 4200 toeristen gerepatrieerd. Op de vliegvelden in de badplaatsen zijn nauwelijks problemen. Dat is wel het geval in de hoofdstad Cairo waar het een chaos is op het grootste vliegveld. Meer dan 400 leden van GroenLinks hebben tot nu toe hun lidmaatschap opgezegd vanwege de steun aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Daar staat tegenover dat de partij er de afgelopen dagen ook 300 nieuwe leden bij kreeg. Gisteravond was er een bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen waarbij bijna de helft van de aanwezige leden aangaf de missie te steunen. Kamerlid Dibi ziet dat als een goed signaal voor het landelijke congres komende zaterdag. Zo'n 157.000 leerlingen beginnen vandaag aan hun CITO-toets. Het zijn kinderen die in groep 8 zitten van ongeveer 6200 basisscholen. 85% van het totaal. De CITO-toets helpt mee om het juiste niveau van de middelbare school te kiezen... en wordt door velen gezien als een soort eindexamen voor de basisschool. De uitslag van de CITO-toets is eind deze maand bekend. Heerenveen-spits Bas Dorst gaat niet naar Ajax. Gisteravond heeft Ajax de onderhandelingen gestaakt, een uur voor sluiting van de transfermarkt. Ajax wilde voor Dorst 4,5 miljoen euro betalen, maar Heerenveen vroeg 5,25 miljoen. De Amsterdamse club wilde Dorst aantrekken als vervanger van Luis Suarez, die naar Liverpool gaat. Het weer bewolkt en droog. Het wordt vanmiddag zo'n 3 graden. In de loop van de middag en avond wat regen. Met in het oosten kans op ijzel.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 dress you're wearing, all the highlights in your hair. shine so bright. You were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath. me two more bottles, cause you know it don't stop.